Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De EU-landen zijn het eens geworden over een gezamenlijk standpunt voor de klimaattop COP29... die volgende maand wordt gehouden in Azerbeidzjan. De landen roepen op om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal anderhalve graad. Nederland wilde kernenergie noemen als middel om de klimaatdoelen te halen... maar daarover werden de landen het niet eens. Canada heeft zes hoge Indiaanse diplomaten het land uitgezet... in een oplopende ruzie over een Sikh-leider... die vorig jaar juni in de Canadese stad Surrey werd vermoord. Volgens Canada hebben de diplomaten een rol gehad in de moord. Direct na het besluit zette India ook zes Canadese diplomaten het land uit. Vorig jaar september zei de Canadese premier Trudeau al dat uit onderzoek bleek... dat India mogelijk iets met de moord te maken had. De Indiaanse regering zag de Sikh-leider als een terrorist... Hij hoorde bij een beweging die in India een eigen staat voor Sikhs wil stichten. Nog zeker zes mensen hebben rechtszaken aangespannen tegen muziekmagnaat Sean Combs, ook bekend als Diddy. Hij wordt beschuldigd van het verkrachten van vrouwen en het seksueel misbruiken van mannen. Hij zou ook een jongen van 16 hebben misbruikt. Begin deze maand werd bekend dat Diddy werd aangeklaagd voor afpersing, seksuele uitbuiting en mensenhandel. Vorige week werd duidelijk dat nog eens 120 mogelijke slachtoffers zich hadden gemeld van wie er 25 minderjarig zouden zijn geweest. Op veel plaatsen in Nederland is de komeet Tsjuginshan Atlas met het blote oog te zien. Vooral vanuit het noorden en midden van het land worden foto's gedeeld op sociale media. De komeet komt eens in de 80.000 jaar dicht bij de aarde. Hij is bijna 3 kilometer in doorsnee en zijn staart van stof en gassen strekt zich uit over tientallen miljoenen kilometers. Het weer droog, helder en weinig wind. Het koelt af naar 2 tot 6 graden. En in het noorden is kans op vorst.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 por ti, por mí, por por por mí, por por mí, por por mí. La Rosalía. ¿Eh? Qué tal la esquina hasta esa son sonaría? Ah, ¿Quién lo diría? ¿Qué tal la esquina hasta son sonaría? Por ti, ¿quién lo diría?